uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De uitgaven in de zorg zijn vorig jaar opnieuw flink gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd er vooral meer uitgegeven aan het testen op en vaccineren tegen het coronavirus. Vorig jaar werd 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn. 8,8 miljard euro meer dan in 2020. In dat jaar was de vaccinatiecampagne nog niet op gang gekomen. Per persoon werd er gemiddeld 7.116 euro uitgegeven aan zorg. Vluchtelingenwerk stelt de Nederlandse overheid voor een ultimatum om de asielopvang goed te regelen. Voor 1 augustus moet die opvang aan minimale eisen voldoen, anders stapt de hulporganisatie naar de rechter. Volgens Vluchtelingenwerk overtreedt Nederland onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo hebben asielzoekers geen fatsoenlijk bed of sanitair omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. De crisis in de asielopvang is volgens de organisatie het gevolg van bestuurlijk onvermogen. Boeren protesteerden ook gisteravond op verschillende plekken in het land. Op de Dam in Amsterdam stonden tien boeren met hun trekkers. En ook werden langs snelwegen en provinciale wegen brandjes gesticht. Het gebeurde bijvoorbeeld in Overijssel en Noord-Brabant. Hooibalen gingen in vlammen op. En langs de A58 bij Moergestel stond een berg autobanden in brand. Bijna 900 gevangenen zijn ontsnapt uit een Nigeriaanse gevangenis in de hoofdstad Abuja nadat rebellen de hoofdingang hadden opgeblazen. Volgens een woordvoerder van de Nigeriaanse gevangenisautoriteit zijn zo'n 440 gevangenen nog op de vlucht. Dinsdagavond vielen gewapende extremisten de gevangenis aan, volgens de autoriteiten met zeer zware explosieven. Eén bewaker kwam om. De overheid vermoedt dat moslimextremisten van Boko Haram verantwoordelijk zijn voor de aanval. Het weer, de dag begint bewolkt met af en toe een bui. Vanmiddag is het droog, dan laat de zon zich zien. Uiteindelijk wordt het 18 graden aan zee tot 21 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 They don't wanna see us get too okay. I just got a feeling that we might be friends for a long, long time. You are mine, and you know I like you for that. Girl, I like you, I do.